met het NOS-journaal. Bij de aanslag van gisteren op de carnavalsoptocht in de Duitse plaats Volkmarsen... zijn 50 mensen gewond geraakt. Eerder sprak de politie nog van 30 gewonden. Van de slachtoffers liggen er nog 35 in het ziekenhuis. Een Duitser van 29 reed gisteren met zijn auto in op de deelnemers van de optocht. Hij is opgepakt, maar zijn motief is nog onduidelijk. De man raakte zelf ook gewond en is daarom nog niet verhoord. Justitie zegt dat alle mogelijkheden worden opengehouden. Volgens Duitse media was de man zwaar onder invloed van alcohol. Scholen in Hongkong blijven nog zeker twee maanden dicht. De onderwijsminister van de stad zegt dat de uitbraak van het coronavirus nog niet onder controle is. Veel kinderen in Hongkong volgen nu videoconferenties. Tot nu toe zijn er 81 coronabesmettingen bekend in Hongkong. Twee mensen zijn overleden aan het virus. In Zuid-Korea zijn er vandaag weer 84 nieuwe besmettingen bijgekomen. Daar staat het totale aantal nu op 977. Bij demonstraties in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn gisteren zeven doden gevallen en bijna 80 mensen raakten gewond. Voor- en tegenstanders van een omstreden immigratiewet gingen elkaar met stenen en zwaarder te lijf. Op basis van die nieuwe wet kunnen mensen die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh het India's staatsburgerschap krijgen, behalve als ze moslim zijn. Voorstanders zeggen dat de wet is bedoeld om minderheden te beschermen tegen vervolging. Critici vinden dat met de wet moslims worden gediscrimineerd. Het weer nog, een afwisseling van wolken en zon. Vanmiddag kan er ook af en toe een bui vallen. En bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of acht. Vannacht kan er wat winterse neerslag vallen. En ook morgen overdag kan het even wit worden. Het is dan met een graad of vijf ook wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeers. Dit is mooi van de ANWB. Noord-Holland vielen op eh, de ringweg van Amsterdam.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 What a man gotta do? what a man left for a tally. You said that I mistook me at the Ram Dance Man. No. Ram it in a dance i in a, in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop.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 Like it was easy, made me think I deserved it. And the thick of healing. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. My heart goes up, my heart goes down. We fall in love. anything you want. Anything, anything, just don't tell me no.